Twee uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Burkina Faso zijn tientallen mijnwerkers in een hinderlaag doodgeschoten. Ze reden in een konvooi van vijf bussen begeleid door het leger. Een van de bussen zou in de oostelijke regio Est op een bermbom zijn gereden... waarna gewapende mannen het vuur openden. Volgens de gouverneur zijn er zeker 37 burgers omgekomen... en nog eens tientallen gewond. De slachtoffers werkten voor een Canadees mijnbedrijf. Burkina Faso leidt al drie jaar onder het geweld van jihadistische groeperingen... die vaak uit het buurland Mali afkomstig zijn. Op de Putse bocht in Rotterdam-Zuid is een man doodgeschoten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Getuigen hebben volgens de politie een donker geklede man zien wegrennen. Over de identiteit van het slachtoffer en de toedracht van het incident... heeft de politie niets gemeld. Op een industrieterrein in Os zijn een vrachtwagen en een locomotief van een goederentrein gisteravond met elkaar in botsing gekomen. De locomotief is daarbij ontspoord. Er zijn geen gewonden. De trein vervoerde geen gevaarlijke stoffen. Medio oktober kwam op dezelfde plek een bestuurder van een auto in botsing met een goederentrein. Vals alarm heeft de afgelopen avond het vliegverkeer op Schiphol in de war gestuurd. Door een fout van een piloot van een vlucht van Air Europa naar Madrid... werden de veiligheidsprotocollen geactiveerd. Hulpdiensten rukten massaal uit en de D-pier werd tijdelijk afgesloten. Al snel bleek dat de piloot per ongeluk de alarmcode had verstuurd. De bemanning en de 27 passagiers werden van boord gehaald. Andere vluchten raakten vertraagd. Het toestel van Air Europa is vlak voor 11 uur alsnog naar Madrid vertrokken. Het weer. Vannacht neemt de bewolking verder toe en dan kan er een bui vallen. In het noordoosten is er kans op mist en de temperaturen dalen naar rond het vriespunt. Morgen is het bewolkt en trekt er een regengebied over ons land.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 hotel. In the morning I go down uh, to eat a breakfast. I tell a waitress I want uh, two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you don't understand. I wanna do piss on my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. eat at a bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want the fork. She tell me everyone he wanna fork. I tell her you no understand, I wanna fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch, a son of a bitch. I don't need this. in a hotel and there is no sheets on a bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk say peace on you. I say peace on you too, you son of a bitch. I'm gonna back to Italy. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. like the diamond you are 9.